uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Vitesse is officieel gedegradeerd. De club uit Arnhem stond al laatste in de eredivisie... maar heeft nu ook nog eens 18 punten aftrek gekregen. Ze hadden er 17 en dus staan ze nu op min 1 punt. Daardoor moeten ze automatisch een niveau lager gaan spelen... in de keukenkampioendivisie. Mijn collega Sander van de sportredactie zegt dat het een straf is... voor onder meer het misleiden van de KNV zo heeft eh, Vitesse bijvoorbeeld problemen eh, met de huisbankier die de rekening wil eh, stopzetten omdat Vitesse nog altijd in Russische handen is. Maar de club heeft altijd gezegd van eh, we hebben een andere bank, maar die andere bank die was er nog helemaal niet. En daardoor hebben ze de KNVB ook misleid. En ja, dat nemen ze in Zeist de club ook niet van hart af. De proflicentie had ook ingetrokken kunnen worden. Dan hadden ze helemaal geen betaald voetbal meer mogen spelen. Dat is niet gebeurd, maar als er niks verandert... komt dat later misschien alsnog. Nederland komt met nog eens 200 miljoen extra voor Oekraïne. Het geld is bedoeld voor een extra luchtverdediging en munitie, zegt demissionair minister Onlongren. Vandaag was er een extra vergadering van defensieministers van de NAVO. In Berlijn is een Belgische drugshandelaar opgepakt. De man is eerder veroordeeld voor handel in harddrugs en witwassen... en stond op een internationale opsporingslijst. Hij moet in ons land nog een gevangenisstraf uitzitten van 11 jaar. En ook in België moet hij nog 9 jaar de cel in. Hij was al jaren op de vlucht. En alle apenlovers, opgelet in de apenhul in Apeldoorn... is weer een gorilla baby op komst. De vader is gorilla Banjoko, die net in het park is komen wonen. Hij heeft zich razendsnel voortgeplant en zijn verzorgers zijn blij. Met Banjoko hebben we er weer echt een leider in Apeldoorn bij. En daar zijn we trots op. Zo'n 150 schoolkinderen onthulden dat nieuws met een druk op de knop... waarna op het scherm de aankondiging verscheen. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Er is nog geen naam verzonden voor de Gorilla Baby. Dan nog het weer. Vanavond valt er hier en daar nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken en wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat op de A7 Zaanstad richting Horen... tussen Knoop en en Purmerend een file met 10 minuten vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Velsen en Afrit Haarlem-Zuid. 10 minuten oponthoud door een ongeluk. en zijn twee rijstroken dicht. De N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een kwartier. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en IJmuiden een half uur oponthoud. En de A22 Velsen richting Beverwijk is dicht bij de Velsertunnel.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 what you want. Heard you in the battle, let's both. I hope you down. Hand me my mic, two woofers in my trunk. Sound like gonka, gonka, gonka, gonk, gonk, gonk. I drink that Dom Perignon. Oh. I drink that shot of Patron, it turn me on.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 Let's get this party going. Oh. Baby, let me show you how you can satisfy Thursday, Friday, Saturday, Sunday, going to have it. ZFM. Come out active, be objective, be an asset to the collective. Cause you know you gotta get a life.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 en daardoor degradeert de club. De NAVO stuurt extra luchtverdedigingsmiddelen naar Oekraïne. De defensieministers hebben dat beloofd aan president Zelensky. Nederland draagt daar nog eens 200 miljoen aan bij. Het emissionaire kabinet is niet van plan om Koranverbrandingen te verbieden. Wel komt er een onderzoek naar de grenzen van het demonstratierecht. Zo wordt bekeken of blokkades van snelwegen beter kunnen worden aangepakt. Het weer, vanavond opladingen, maar ook wat buien. Vannacht is het een graad of drie. beautiful, you're in love.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 Gonna break these chains around me. Gonna learn Soon these eyes will see the sun. it do 106.9 FM. mi condena, nena. Cambiamos de escena, de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te yo pago mi condena.